Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Japan is de orkaan Jongdari aan land gekomen. De autoriteiten verwachten overstromingen... en hebben tienduizenden mensen uit voorzorg opgeroepen hun huis te verlaten. In de provincie Nara is in een uur tijd een recordhoeveelheid regen gevallen. De orkaan trekt mogelijk ook naar de regio waar begin deze maand een groot gebied overstroomde. In de omgeving van Hiroshima vielen toen na hevige regenval meer dan 200 doden. Een visser heeft in de Waal bij Brakel de romp van een lichaam gevonden. Hij deed de lugubere vondst even voor tien uur. De politie heeft amper aanknopingspunten. Agenten doen ter plekke onderzoek, daarbij wordt ook een helikopter ingezet. Er wordt ook gezocht naar andere lichaamsdelen. In Rotterdam zijn rond het zomercarnaval 15 mensen gearresteerd. Bij de koopgoot waren enkele aanhoudingen voor het bekogelen van agenten met flessen. De meesten werden opgepakt voor vergrijpen als belediging of dronkenschap. Volgens de organisatie was er meer publiek dan verwacht bij het carnavalsfeest. Gevreesd werd dat het minder druk zou zijn door het weer, maar uiteindelijk was er maar één bui in Rotterdam die tien minuten duurde. In Zuid-Limburg is een man overleden, vermoedelijk na een ruzie op straat. Het gebeurde in Amstenrade in de buurt van Heerlen. De politie heeft drie mannen aangehouden. Hun mogelijke betrokkenheid wordt onderzocht. De politie is ook bezig met een buurtonderzoek. Wat de aanleiding was voor het incident is nog niet duidelijk. Ook heeft de politie nog geen gegevens bekendgemaakt over het slachtoffer. De A12 tussen Veenendaal-West en Maarsbergen is in beide richtingen dicht geweest vanwege een grote bermbrand bij Woudenberg. Het vuur woedde tussen de weg en het spoor en kon zich verspreiden via een ecoduct over de snelweg. Ook het treinverkeer lag daar stil. De oorzaak van de brand bij de A12 is nog niet bekend. Het weer, het wordt een verkoelende nacht. De temperatuur daalt tot een graad of 16. Morgen eerst bewolkt, later mogelijk wat zon en in het westen kans op een bui. Het wordt wel weer bijna overal zomers warm met maxima van 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.